is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nog altijd vragen bedrijven klanten om een kopie van hun paspoort... terwijl dat verboden is. Dat werkt identiteitsfraude in de hand... waarschuwt het College Bescherming Persoonsgegevens. Zo blijkt uit onderzoek dat zwembaden en sportscholen... om een kopie vragen als mensen een abonnement willen afsluiten. Volgens het college mogen bedrijven best controleren wie die mensen zijn... maar stapels kopietjes van paspoorten is bijna vragen om fraude. De overleden oud-minister Borst wordt komende zaterdag in de Domkerk in Utrecht herdacht. Daarna wordt ze in besloten kring begraven. Dat laat de familie weten in een rouwadvertentie in de Volkskrant. Borst werd maandag gevonden in haar huis in Beeldhoven. Het onderzoek naar de omstandigheden rond haar dood is nog steeds niet afgerond. Alle peuters moeten twee dagdelen gratis naar de peuterspeelzaal kunnen. En peuters met een achterstand zelfs vier dagdelen. Dat voorstel doen de Nederlandse gemeenten in een brief aan minister Ascher. De VNG wil dat een goede en toegankelijke peuterspeelzaal... een recht wordt van alle kinderen, vastgelegd in de wet. Gemeenten moeten daarin een zorgverantwoordelijkheid krijgen voor peuters. Het plan kost volgens een eerste schatting 815 miljoen. Een deel daarvan kan worden betaald uit bestaande budgetten. Leraren moeten al vroeg in hun loopbaan beter worden begeleid om te voorkomen dat ze vroegtijdig afhaken. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs stellen daarvoor 80 miljoen euro beschikbaar. Volgens hen hebben veel beginnende leraren het gevoel dat ze in het diepe worden gegooid zonder begeleiding. Veel leraren verlaten daardoor het onderwijs al in de eerste vijf jaar van hun carrière. Het weer, af en toe zon, ook enkele buien. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Dit is de ANWB verkeersverwachting van woensdagavond 8 uur. Vanwege werkzaamheden gaat de A2N2 vannacht dicht. Vanuit België naar Maastricht. Er zijn werkzaamheden bij Maastricht. Die afsluiting is al begonnen en duurt tot donderdagochtend 6 uur. De werkzaamheden aan het spoor leveren nauwelijks vertraging op. Donderdagochtend is de kans op regen klein. De eerste files ontstaan rond zessen, vooral op de wegen naar Amsterdam. Om half negen staat er in totaal ongeveer 120 kilometer file. Dat is heel normaal voor de donderdag. Ook tijdens de avondspits is er weinig kans op regen. We verwachten ongeveer 130 kilometer file. Rijkswaterstaat sluit donderdagavond de A5 af van Haarlem naar Hoofddorp.